Maar de voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen denkt dat er voor 1 augustus een deal ligt met de VS. Na het ongeluk met de Nederlandse touringcar in Duitsland ligt er nog één man in het ziekenhuis. Zijn situatie is niet levensbedreigend, zegt de directeur van de reisorganisatie. In totaal raakten vijf mensen gewond bij het ongeluk. Dat gebeurde doordat de buschauffeur onwel werd. De passagiers waren onderweg naar huis na een vakantie op een Duits eiland. De UNESCO heeft een aantal Duitse sprookjeskastelen op de werelderfgoedlijst gezet. Het zijn toeristische trekpleisters als het Königshaus am Schachen en slot Neuschwanstein, het Disneyachtige kasteel in Beieren. Eerder vandaag werd bekend dat ook de Killing Fields in Cambodja op de werelderfgoedlijst komen. De achtste etappe in de Tour de France is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in Laval de snelste in de massasprint... en boekte daarmee de eerste Italiaanse zege in zes jaar. De Belg Wout van Aert werd tweede. Tadej Pogacar behoudt de gele leiderstrui. De Poolse tennister Iga Swiatek heeft voor het eerst in haar carrière Wimbledon gewonnen. Met overmacht versloeg ze in twee sets de Amerikaanse Amanda Anisimova... die geen enkele game wist te winnen. Het werd 6-0 en 6-0. Eerder vandaag verloor de Nederlander David Pels een finale in het mannendubbelspel. Samen met de Australiër Rinky Hichikata verloor hij in twee sets van het Britse duo Cash en Glasspool. Het weer. Op de meeste plekken zon. In het oosten wat meer bewolking. Morgen af en toe zon en enkele buien. Het wordt dan 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog steeds 10 minuten in de file voor knooppunt Burgerveen. Ze zijn daar aan het opruimen nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde. Het duurt waarschijnlijk tot 8 uur vanavond voor de weg daar vrij is.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 And I know I could be wrong. This feeling's much too strong with you. Tell me, is that much to ask for? Nothing more than a spare minute. I got time if you wanna get with it. Whatever you want, I'll get it. I got cash, now help me spin it. Don't worry if you're broke, I'll fix it. Like a flight, then blow you up wicked. Got the ingredients you need me to mix it. So baby, let me go to work. I'll show you how I go to work. Have the whole thing sold up like a shirt to show you. Spend some time, I need time to know you. After that, we're in like the new jack swing. Until it's through, I wanna get with you.